Gert Kluk met het NOS-journaal. D66 wil lagere lasten voor werkenden en kleine ondernemers... minder regeldruk en minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij kernenergie als een van de oplossingen voor het klimaatprobleem. Partijleider en lijsttrekker Jetten heeft dat gezegd op een bijeenkomst in Zwolle... die in het teken stond van de komende Kamerverkiezingen. Hij hoopt dat de nieuwe generatie politici minder polariseert... en bereid is tot compromissen. D66 boekte onder Sigrid Kaag bij de vorige verkiezingen een grote overwinning. In recente peilingen staat de partij op een fors verlies. De organisatie van de Nobelprijzen heeft een uitnodiging aan Rusland, Iran en Belarus... voor het bijwonen van de uitreiking ingetrokken. Het besluit volgt op forse kritiek op de invitatie. Deze week maakt het comité bekend dat alle landen met diplomatieke missies... in Zweden en Noorwegen welkom zijn. En dat leidde tot kritiek van onder meer de Zweedse regering... die wees op de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. De voetbalclubs uit de Premier League hebben afgelopen transferperiode voor 2,75 miljard euro aan nieuwe spelers gekocht. En daarmee werd het record van vorig jaar zomer ruimschoots verbeterd, blijkt uit een analyse. Volgens een accountantskantoor hebben de 20 Engelse clubs net zoveel uitgegeven als de clubs uit de vier andere grote competities bij elkaar. Chelsea gaf het afgelopen jaar het meeste geld uit, meer dan 1 miljard pond. FC Twente heeft de Supercup voor vrouwen gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Ajax in Amsterdam met 2-5. De Supercup is het traditionele begin van de Eredivisie voor vrouwen. Komende vrijdag zijn de eerste wedstrijden. De Eredivisie bestaat dit seizoen door de komst van FC Utrecht uit 12 clubs. De plek van VV Alkmaar is overgenomen door AZ. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. De temperatuur daalt dan zo'n 12 graden. Plaatselijk kan het flink nevelig of mistig worden. Morgen begint de dag grijs. In de loop van de dag zon en sluierwolken en 21 tot 24 graden. De rest van de week zonnig en warm, 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Amsterdam-Sloten gebeurde een ongeluk.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 En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schatje je kent mijn naam. En waar kom ik vandaan? Zeg me alsjeblieft Girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan hey baby, ik ben jong en Girl, wat is je naam?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 Ik volgde altijd mijn eigen pad. En kwam overal, in ieder dorp en elke stad. Stond achterop, soms te snel op eigen benen. Wist niet altijd raad met mijn gevoel. Maar toch ging ik rechtop op mijn doel. Was opeens niet meer gelukkig met de vrouw Die zei dat ze van me hield Was opeens niet meer gelukkig Gelukkig met haar Oh, ik er in jouw leugens Terwijl ik het altijd wist Maar liefde dan maar blind Oh, ik heb hem vergist Jij leefde met een masker Maar er was niemand die dat zag Ik heb de weg weer teruggevonden, maar met jou was ik die kwijt. Achteraf gezien was het met jou een verloren tijd. Een tijd die ik nooit meer vergeet, want jij brak mijn hart in twee. je naam. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding, ik hou van jou. kom jij mijn hart verwarmen. Lekker ding, ik wil je hier nu in mijn armen. Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. Wanneer kom jij nou in het leven?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 Niet gek Doe je dans, tochten Jouw rek is bekend, meest bezochte Zo vies, net een hoer voor de kosten Heel fris in de wind, laat het flapperen Wild beest in de bek, laat het klapperen Best juice, ik wil vlees, maak het sappiger In bed met je zus, maakt het grappiger Wow, voor mij zo gewoon Dames met vriendjes en mijn telefoon Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goedkoop Je vrouwtje wil mij, want ze ziet hoe ik loop Hey, ze wil de beste Maar ik ben boy, kom niet testen voor die estafette Maar een domme jongen kan niet lesten Oh my god Honey bitches kijken naar de squad Saying oh my god Wie zijn die guys met die drop, yeah Oh my god Honey bitches kijken naar de squad Saying oh my god en die kruis met die drop Ey, ik ben een Jones, ben een Toms, ben met iedereen Pull op met een gang, ik kom niet alleen Sta in de tel, voor mij geen probleem Druk op het toetsel uit mijn systeem Dollar nog dommer dan Octo zijn game Ze blijven proberen, maar zie er geen één Jong volwassen, maar zoals nog een speen Chick zo lastig als een blok op mijn been Ik heb geen idee waar ik dit met doe, lijkt Maar ik wil alles binnen, afzienbare tijd Is je lieve jongen uit de ijstijd Ja, af en toe op je tijdlijn Met een squad vol met guidelines Fake news show, it's a fine line And blessing healer, fine wine shit that is on my mind. Oh my god, honey bitches kicking at the squad, saying oh my god. these any guys met die drop, yeah. Oh my god. Honey bitches cooking at the squad, saying oh my god. these zijn guys met die drop, yeah. strijd niet langer aan. Je houdt me vast, je duwt me weg. Schel me terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan. Ik sta nog steeds te vechten. Voor iets wat er niet meer is. En als ik kijk naar onze kinderen, dan voel ik mij een egoïst. Als ik zou kiezen om weg te gaan, om weer opnieuw te beginnen, ben ik bang dat ik een te doe en zoveel missen ga. Want je maakt me, je breekt me, je haat me en me. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg, scheld mij, terwijl ik sorry zeg, laat me Je houdt me vast, je duwt me weg, schaalt me uit terwijl ik sorry zeg.